Zijn familie is erbij en wil straks een ander plekje in de rechtbank, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. De nabestaanden willen Jos B. rechtstreeks aan kunnen kijken als ze straks gaan spreken. Ze hebben nooit iets gevraagd in dit proces. Ze hebben al die jaren rustig op de achtergrond alles aangehoord. Ze hebben maar één verzoek. Ze willen hem aankijken. Kennelijk ook een beroep op hem doen, hem in de ogen kunnen kijken. De rechters beslissen zo of dat ook echt gaat gebeuren. Pas sinds een paar jaar mogen slachtoffers en nabestaanden in de rechtbank hun verhaal vertellen. Ook mogen ze zeggen wat ze van het bewijs vinden en welke straf de verdachte zou moeten krijgen. GGD's zijn nog niet klaar om meer te testen. Er zijn 20.000 tests per dag bijgekomen ten opzichte van vorige week. Maar de GGD's waren eind augustus gestopt met opschalen en hoorden vanochtend pas dat er meer plekken in de teststraat zijn. Ze gaan nu snel weer personeel opleiden om wattenstaafjes in neuzen te duwen. Op het Mexicaanse schiereiland Yucatan maken ze zich klaar voor orkaan Delta. Het kan wel eens de zwaarste orkaan in 15 jaar worden... met windsnelheden van meer dan 200 km per uur. Voor de zekerheid zijn hotelgasten geëvacueerd... en zitten duizenden inwoners voorlopig op schuilplekken. En zet de windmachine maar klaar, want deze man komt terug naar Nederland. Our next guest is one of the best illusionists in the world. Please welcome Hans Klok. Hans Klok. Geef maar een applaus. Hier is Hans Klok. Illusionist Hans Klok werkte jarenlang in hotels en casinos in Las Vegas. Daar voerde hij zijn, zijn goochelshows op. Maar door corona blijven de zalen leeg. En dus stapt Hans binnenkort in het vliegtuig naar Nederland. Of hij hier weer zijn gang gaat met vlammenwerpers, vrouwen door midden zagen of dingen laten verdwijnen, dat is nog niet bekend. Het weer af en toe een bui, maar het wordt vanmiddag wel wat vaker droog. Soms schijnt ook de zon en het wordt 14 of 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 De buschauffeur die gisteren werd mishandeld in Amsterdam... had kort daarvoor een woordenwisseling met een passagier... over het dragen van een mondkapje. De dader is nog voortvluchtig. En in de make-up van de winkelketens Douglas en Hema zit asbest, zegt één Vandaag. Het programma heeft de producten laten onderzoeken... in laboratoria in Nederland en de VS. Het weer, in de loop van de middag wat minder buien. Het is een graad of 15. Morgen wat regen en meer wind. tears fall down your face.